9 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De storing bij KPN is voorbij en het alarmnummer 112 is weer bereikbaar, zeggen de politie en KPN. Tot ongeveer half acht vanavond kon er nauwelijks worden gebeld via KPN. Met NL-alerts werden meerdere noodnummers verspreid waarmee mensen naar de politie konden bellen. Onder deze nummers stond per ongeluk ook de tiplijn van de Telegraaf, waarna een correctie NL-alert volgde. Vanwege de communicatieproblemen bij KPN werden kort na 4 uur vanmiddag... agenten en ambulances de straat opgestuurd en brandweerposten bemand. De officiële oorzaak van de storing is nog niet bekend. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt dat het niet weer fout mag gaan... en wil praten met de directie van KPN. Maarten van der Weijden heeft zijn Elfstedenzwemtocht voltooid. Na 195 kilometer finishte hij rond half acht in Leeuwarden... en zwom hij door een erehaag. Van der Weijden zamelde geld in voor onderzoek naar kanker. Het voorlopige eindbedrag staat op ruim 3,9 miljoen euro. Van der Weijden begon vrijdag aan zijn zwemtocht. Hij zei na afloop vanavond dat het naar omstandigheden best goed met hem gaat. De 77 VMBO-leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam... hebben eindelijk de eindexamenuitslag binnen. 50 zijn er geslaagd, 26 moeten herexamen doen... en één scholier heeft zich teruggetrokken van het examen. Herexamenscholieren krijgen de komende dagen extra hulp van de school. Doordat er van alles misging op het Calvijn College... kregen leerlingen de uitslag anderhalve week later. Een maffiabaas met de bijnaam cocaïnekoning van Milaan... is in Uruguay uit de gevangenis ontsnapt. De man is een topfiguur in de Italiaanse maffiafamilie Ndrangheta. Hij wachtte op uitlevering aan Italië... waar hij nog 30 jaar in de cel moet zitten. De man ontsnapte via een gat in het dak van de gevangenis. Het weer, het blijft nog lang warm. Vannacht is het op veel plaatsen boven de 20 graden.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 Zelfs in onze oude studio heeft hij samen met Jurjen Sielke nog, nog een optreden gedaan. Heel klein waar, waar, was dat wat ze toen hebben gedaan in 2013 vlak voor de grote verhuizing naar deze studio zijn ze toe geweest. ja, en nu hebben ze gewoon iets uitgebracht. een, A Lake Inside. Dat is een album wat ze in maart hebben uitgebracht. En dit is een van de nummers eh, die erop staat. Thunderbird. En eh, Bo zegt, ja, Zandvoort is een speciale plek. Het, eh, het, is, het, het heeft iets. Het is een beetje een subcultuur. Zo ziet hij het dan. Nou, wij vinden dat fijn. Maar dus er dus gaat toch wel het nodige veranderen de, de, komende tijd. Dus dat sowieso. Welkom in het tweede uur van deze Alternative FM. ik zag er net even iets op ons, onze redactie-app iets voorbij komen over een stikstof beleid. Eh, er is een uitspraak eh, van de Raad van State. Nou, niet meteen in de paniek raken van... oh jee, wat, eh, wat, wat voor gevolg heeft dat? ik, ik heb iets even gezien wat... wat ja, dat, dat, dat heeft te maken, dat zou te maken kunnen hebben met onze Formule 1, die wij dus volgend jaar gaan hebben. er schijnt een uitspraak te zijn van de Raad van State Waarbij een aantal dingen op eh, holte worden gezet. Eh, wat eh, te maken heeft met de uitstoot van stikstof. Eh, ten opzichte van eh, projecten die naast Natura 2000 eh, gebieden worden gedaan. En dat, dat zeggende heeft dat ook misschien wel betrekking op dat grote evenement van, van wat wij in mei gaan doen. Maar, en daar komt hij, er is inmiddels ook een crisisteam in, in wording. want er zijn natuurlijk een aantal ja, bestuurders in Den Haag toch een beetje zenuwachtig geworden. Want die denken van, oh jee, want straks kan dat er niet door kan dat niet door, kan dat niet door. Eh, met, eh, met het gevolg dat eh, de hele boel lam gelegd wordt vanwege deze uitspraak. Dus men is dus nu bezig om een aantal van die zaken op te pakken. waarbij het grote openbare belang, en daar hebben we het ook met deze Formule 1 race over. Dus dat zou wel eens de uitsluitingsgrond kunnen zijn. Dus de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend, zeg ik dan maar. Maar het is een beetje actueel nieuws wat, eh, wat gestaan heeft eh, op nu.nl. Maar eh, onze redactie heeft dit eh, opgepikt. Dus ik denk, ja, we zijn tenslotte ook een lokaal eh, radiostation. Dus we geven dit <laughs> nieuws ook maar even naar buiten. Ehm, straks gaan we Benjamin nog een keer voor de derde keer horen. Nu is het tijd voor Nederlandstalige zaken. En dit is ook een hele leuke band. want ik heb begrepen dat ze bezig zijn weer met een nieuwe single. Ja, er is al een live versie. Maar de studioversie, die is onderweg. dit is nog steeds de single waar we het eh, mee moeten doen staakt, was die andere. Eh, maar na de maan hebben we wel heel veel gedraaid. En dan komt hij nog maar een keer voorbij. Veline. Bang, als ik bang ben, krijg stem die lijkt ontzettend veel op die van Frank Bond. Maar eh, ik, ik heb toch eh, te doen met Port of Call. Eh, in een grijs verleden hebben wij wel eens de Grote Prijs van Nederland gevolgd voor Alternative FM. En ik weet dat er een techneut, die zit hierboven, maar die komt straks hier naar beneden. En die zei van, ja, dit vind ik wereldmuziek dit is het laatste werkje van Port of Call. Eh, dat uh, wilde hij eh, met een crowdfunding actie op touw zetten. Deze Pieter van Vliet. Want die schuilt achter Port of Call. En dit is A Midsummer Night's Dream. Tussen haakjes Shakespeare. En komt van Clear en dan we, Memories. Dat eh, is eh, het eh, nieuwe album van Port of Call. waarom zeg ik Frank Bond? waarom denk ik dat? Nou, hij heeft er ook... Frank Bond niet, maar wel het label King Forward Records... schijnt er voor een deel ook achter te zitten. Dus dat is ook een reden waarom we hem hier draaien. daarvoor Feline en Naar de Maan. En inmiddels gaan we nog eventjes door met ook nog even wat gesprekstof wat ik heb met eh, Benjamin. Want ja, ehm, dat is allemaal leuk en aardig, maar de muziek komt niet zomaar aanwaaien. Eh, nou heb jij dus een band. En, eh, want, want ik zei al, uh, uh, Sophie Platenkamp van Veline... die heeft haar scholing gedaan aan het conservatorium in Amsterdam. En daar heb jij je bandleden geloof ik vandaan, toch? Ik heb daar ook een paar muzikanten vandaan geplukt wel door de jaren heen. Kun je dat merken? Ja, ja dat, dat, zijn, dat zijn hartstikke goede muzikanten. Maar niet dat er op andere, andere conservatoria geen, eh, geen goede muzikanten afstuderen hoor. <laughs> nee. nee, maar goed, eh, dat, eh, dat is de band die jou begeleidt als jij optredens doet. Ja, ja, ja. en die, die, die heb ik de naam The Theory of Justice gegeven. Aha. En voor, voor aanstaande zaterdag dan staan we in de Melkweg om een nieuwe EP te releasen. En uh, dan hebben we uitgebreid met blazers en achtergrondzangeressen ook nog erbij. Kijk, en dat is dus Benjamin Fro en... The Theory of Justice. Klinkt goed. Ja, dat klinkt echt goed. Dus mensen, Melkweg, aanstaande zaterdag. Eh, daar eh, gebeurt het. Uh, is een, volgens mij achter het Leidseplein. Het is eigenlijk gewoon achter de Schouwburg. van, precies achter de Schouwburg. Precies achter de Schouwburg. daar stond, daar vlakbij was ook nog een andere, een illuster zaaltje. Sugar Factory. Ja, ja, rest in peace. Ja, ja eh, is, eh, is, eh, die hebben we te, ja, ten, te graven dus. gedragen, geloof ik. Dat vind ik wel weer, erg jammer, want het is weer een podium wat, wat, wat weg is gevallen. En daar stonden ook vaak ook, goede dingen geprogrammeerd. Dus dit zijn allemaal van die dingetjes waarvan ik denk... Dit hoort eigenlijk niet. Zeker, en dan, erg, jammer, erg jammer dat we, die, dat we die tent verloren zijn. Ik heb daar zelf ook gespeeld. En mijn, eerste album wat ik als Benjamin Fro uitbracht... Ja. Was ook daar in, eh, in, de kleine zaal daar in de Sugar Factory. Ja, dus Dat, eh, zat eh, dus tegenover de Melkweg. Maar ja, je hebt nu met een grote reuzersprong kom je nu in die, in die Melkweg zelf te staan. ja, ja ah, dat is natuurlijk wel weer heel erg fijn. overigens, over muziek gesproken en over het conservatorium. Hoe zit het met jouw achtergrond, muzikale achtergrond? Ik heb eh, wat muziekles gehad. Als, als klein kind heb ik in een, in, in een jongenskoor gezeten. Ja. Eh, en eh, later heb ik wat gitaarlessen gehad. En, en wat, wat lessen, wat bandlessen in groepsverband. maar het meeste heb ik mezelf aangeleerd door gewoon, doordat ik een gitaar in huis had en daarop begon te pingelen. En ja, ja, ja, Dus, dus uh, op, op, die manier ben jij eh, eigenlijk met muziek verder gegaan. Ja, en bovendien zijn er weinig mensen die raplessen aanbieden. Dus dat, dat, was in ieder geval <laughs> in mijn tienertijd nog niet echt... Uh, een ding wat, wat er was. <laughs> Nee, oké. Goed, we gaan nadat wij deze, dit nummer van Lizzie V hebben gedraaid... want ook daar is nieuw materiaal op komst... Maar wij doen het nog even met deze, Little Big Secret.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 Maar dat heeft een reden. De productie is goed... De tekst is goed. En ook de clip die erbij zit is goed. Er is gewoon goed over nagedacht. En dat is de reden waarom wij eh, dit nummer eh, ja, eigenlijk een warm hart eh, toedragen. En achter Lizzie schuilt Lisanne Veenendaal en ze komt uit Rokanje. Daar kwam ooit een illustre band vandaan. Die hebben we ook toen tijdens de uitzending dat, dat zij was, hebben we hier ook laten horen. Dat is Lemming uit de jaren 70 met Father John. dat zullen met name de oudere luisteraars als we die hebben nog eh, van Alternative FM wel weten hoe dat eh, klonk. Nou, dat was een hele act. Dat was een eh, stevige band. En dan kwamen dan, dan kwam dan een danseres op. En die had al toen in de jaren 70. En dat was al vooruitstrevend. Ja, Marcus van Dam, dat was heel vooruitstrevend. Een doorschijnende jurk. Waarbij je bijna alles zag. En dat werd eh, niet gepruimd in die periode. Maar goed, eh, dat is ook uit Rokanje. En daar komt deze Lizzie Wie ook vandaan. Goed, het is eh, tijd voor de twee laatste nummers van Benjamin Fro. warm draaien voor natuurlijk zaterdag. De Melkweg. Samen met The Theory. En dan? The Theory of Justice. The Theory of Justice. Ja, ik moet eh, even die naam een beetje in mijn hoofd stampen. En dan eh, komt het vanzelf wel goed. En een tijdje zit hij erin. En dan, eh, zit hij er ook echt in. Goed, <laughs> het laatste blokje van twee. We beginnen met het eerste nummer. En welke is dat? Dat is Space to Breathe. Alright. well, well, well, well. Listen up, y'all. hey. So, I remember when I was a young kid back in my teenage years. I remember shining like the sun did. The spaces were green round here, but things changed. I was raised in a place that used to love me. Differences would show me the way. But it changed to a place where if I'm not after money, the system wants to throw me away. But I just need some space to breathe. I still remember the streets, how they used to say, be free, living the good life in paradise. Yeah. I need space to breathe, space to make beats to create my dream. I remember when I was a teen, uncovering the spaces, discovering the scene but it's discouraging to see. Corporate greed made the city like a theme park. What's the core belief behind more police that's gonna swarm the streets? I mean, really, it's a damn pity seeing Amsterdam City go from really damn pretty right to pretty damn shitty. Hope you understand and you wanna stand with me. It's getting busy and it's getting kinda gritty. So, how about we rewrite the route to keep the money out, show 'em what we all about? Alternative spaces to recreate us so that we create us. And this is our house, we need space. Well, well, well, well, well, well. Things changed. I was raised in a place that used to love me. Differences would show me the way. But it changed to a place where if I'm not after money, the system wants to throw me away. But I just need some space uh, to breathe. I still remember the streets, how they used to say, be free, living the good life in paradise, yeah. To breathe, I, I still remember these streets, I still remember how they used to say, be free, living the good life. This is paradise to be. Ik wil nog even een korte shout-out geven naar een vriend van mij, Elton. Die is van ja, vandaag jarig en eh, hij luistert geloof ik. Dus een korte shout-out Elton, gefeliciteerd. Oké, okay. <laughs> gefeliciteerd. Ja, ja, ja. Ja, wij zeggen dan eh, natuurlijk eh, dit. Uh, want ja, ik, eh, ik, ik vond hem heel tof, eh, dit uh, nummer, Benjamin. Want dit, dit gaat over de creatieve kant van, van, van het hele verhaal. En, denk... ook, ja. toch? Van, van, van Amsterdam en, en, en alle, alle gekke plekken weet je wel, kraak, kraakpandjes en, en, en, en alternatieve plekken die er vroeger waren, die langzaam maar zeker, of heel snel maar zeker, eh, verdwijnen. En waar plaats wordt gemaakt voor cafés waar je voor 6 eh, euro koffie kan drinken. Eh, vieze koffie kan drinken. <laughs> je bedoelt de hele moderne en hippe cafeetjes, dat soort werk. Ja, waar, ja, eh, en, en, niet die, die, die, eh, hoe noem je dat? Een beetje dat, eh, ja, vieze, vette cafés. ja, waar je nog een, een een of andere kleffe tosti kan krijgen. Met, en, weet ik en een goede band kan zien. Precies, ik wou het net zeggen. Dat soort, dat soort teksten. goed, dit is wel eentje waarvan ik zeg... nou, die komt ook regelrecht uit de straat vandaan. moet ik ook bij zeggen. Want ik heb ook echt naar de tekst zitten luisteren. En ik heb er ook een beetje van zitten genieten. Dus, eh, dus eh, wat dat, ja. De laatste. De laatste. Ik zou, ik zou natuurlijk niet eh, hier weg kunnen gaan zonder mijn nieuwe single gedaan te hebben. The City. The City, inderdaad. Oké. Okay, <laughs> okay. In the city I live in, the city I live in, the city I love. Well, the city I live in, the city I live in, the city I love. Not everyone could choose if they rent or buy. I can see my city get gentrified. See the value of properties meant to rise. So when the contract's over, the rent will rise. See the picture? Rich getting richer and the power only getting more centralized. City starts looking like an enterprise. So you're telling me I can't afford a place in the amazing city I was born and raised in, and I ain't even part of the conversation. Raise your hand if you identify. Raise your hand if your rent's too high. Raise your hand if you getting by with some nine to five and you're sick and tired of trying to find a way to spend a little less time trying to pay the high high rent on time, yo. The landlord calls, your rent's too late. Your contract's over and he just can't wait to see me leave. Make it an Airbnb, but what about me? I can't afford to be in the city I live, in the city I live, in the city I love. Mm -hmm the city I live in, the city I live in, the city I love. Yeah, born in a place that feels like home. You expect me to leave it alone. You reject me, the reason is though. What you need that reasoning for? What the hell is a young man supposed to do when you lose the only place called home to you? Anybody here empathize with anyone in here? Get their hands up high, let's whip up a move, get energized. The revolution won't be televised, the execution will be in your hearts and minds. That we're humankind, we are not defined by corporate lies that we're taught to buy, but by the love we share, all sorts and kinds. Put up your hands if you on my side, get involved again get organized. The landlord calls, your rent's too late, your contract's over, and he just can't wait to see me leave. Make it an Airbnb, but what about me? I can't afford to be. In the city I live, in the city I live, in the city I love, the city I love. Whoa, whoa, whoa, whoa can't afford to be. Whoa, said. And now I can't afford to live in this place I was born, I was raised here. Mm-hmm. Dat was hem, yes! Ja, ja, ja, ja, ja. Dankjewel. Ja, de city, eh, maar dan eventjes in de village. Eh, maar goed, als wij van Zandvoort Amsterdam Beach maken... dan is het gewoon nog een onderdeel van de eh, stad. Maar goed... Voor je het weet is het hier ook zo hè? Pas maar op. <laughs> ja, laten we maar niet te veel, want ik moet me ook nog in het dorp vertonen. En als ik te veel zeg iets met Amsterdam te hebben... dan word ik ook met pek en veren straks buiten het dorp getumpt. Dat lijkt me niet heel verstandig, maar goed, dank je voor, voor de bijdrage. Dank je voor de uitnodiging. Eh, <laughs> graag gedaan. Ehm, tijd weer voor eh, even andere zaken, beste vrienden. Want eh, er is een storm op komst. En wie heeft het erover? Michel Ebben. Robber, take that burden of your soul. There's a storm coming up. You can run or hide. Ancient whispers you will hear singing through the night. There's a fire in the sky. The air grows thick as clay. Patiently it's waiting, preparing thinking that it wouldn't be heard. Reconciling isn't not my style. Hope the comment was worthwhile. I see you staring at me though. I see you staring at me. That bitch got a lot of nerve. Talking shit about me, thinking that it wouldn't be heard. Reconciling isn't a my Hope the comment was worthwhile. I see you staring at me though, heavily waving this piece of paper in her face, cause she's hitting menopause and she can dance that. Life. the fuck down. Barging in backstage and that we start now. Ain't nobody gets away. Talking to my girl that way. play my revenge as I greet her. Heavily waving this piece of paper in her face, cause she's hitting menopause and she can dance. it's rigorous. Eh, van eh, Elineman. En uh, is, de, is eigenlijk de single. Maar we hebben de EP inmiddels nu ook een week in bezit. Tantrum heet de EP. Uh, daar is nog iets mee met die Elineman. Want jij hebt ook, geloof ik, nog een radiooptreden gedaan... ergens in Amsterdam, Benjamin. en wat gebeurde er toen? Ik heb een, een leuke anekdote over ja? Elineman. Ik mocht spelen bij, bij Radio 5... Ja. En daar werd eh, mij gevraagd om voor het einde van de, eh, de uitzending een liedje uit te kiezen om te draaien. Ja. Ehm, en eh, het moest een beetje rekening houden met het Radio 5 publiek. Dus liever geen rap. Dus ik, nou, ik had lang nagedacht en uiteindelijk dacht, toen viel het namelijk de eerste 150 favoriete nummers van mij al af. <laughs> Ehm, dus toen heb ik lang nagedacht en toen dacht ik, nou, ik ga voor Brown Sugar van D'Angelo. Ja. En ik kom daar aan in de studio en ze zeggen... Ja, nou ja, dat is precies jammer, want gisteren was Eline Mann hier. En die heeft ook al <laughs> Brown Sugar van D'Angelo gedraaid. Dus uh, eh, Eline Man had jouw eh, favoriete nummer gekaapt. Eh, zonder dat zij het wist natuurlijk. Hè? zonder dat zij het wist. Dat was onbewust. Maar, dat is onbewust. dus dat is de, link. Ja, dat is de link tussen met Eline Man. Je hebt er nooit in het echt gesproken. Maar, nee, maar dat, zou wel komen denk ik. We gaan nog ah, dat, een festival tegenkomen. Ja, want de sound is een beetje in het verlengde weer van jou. Dus, het... Een beetje. Ja. Bigger Than Me, vond je het leuk? Ja. ja staan, er nog, staan er nog optredens bestaande? Ja, Melkweg. Hè? Eh, die, die aanstaande zaterdag met de Theory of Justice. Ja, eh, daar, daar, speel ik eh, meestal mee met, met die band. En ja, daarna we gaan een hele leuke zomer hebben. We gaan op Sunnyside Up Festival spelen. Ja. En we spelen op het openingsfeest van de, de RUG in Groningen. De Rijksuniversiteit Groningen. Dus dat staan allemaal leuke dingen gepland. Dus, dus jij hoeft je niet te vervelen de, de komende maanden? Zeker niet. nee. Eh, vond het leuk dat je geweest bent. Ik vond het leuk om hier te zijn. Ja, en eh, wij ook. Dus, ik zou zeggen, zeg het voort binnen de gemeenschap, de community, wat zich te maken met, met hip-hop, soul en, noem maar op. Dus die, dat, met dat rauwe ravelrandje, daar zijn wij zeer geïnteresseerd in. We hebben er al twee, Benjamin, jij dus en Jaskelus uit Rotterdam. En nou ja, een beetje Elineman en een beetje uh, eh, Viv in the Lighters. Nou, dan, eh, dan is het toch een aardig eh, beginnetje, denk ik, al aan de gang. Ik, ik zal ze zeggen dat ze welkom zijn hier. Ja, zeker. Dank voor je komst, Benjamin. Dankjewel. Oké. Okay. Um, ehm, dan hebben we natuurlijk nog uh, Port of Call liggen. En dat gaat over de Cadillac uit 1967. I said he wrote me a song there. He said you better learn to mention that, so hey ho, I remember to do so. And easy comes and easy goes. Growing up means going home. Oh, at Christmas and Easter we are start waiting for nothing, for nothing, for nothing. we went We went to study and wander We found these girls and went to marry them And hey, we simply lost one another John said that beauty was for simple men And I said you rhyme like thunder and he said that love I have for being bad is just, it's just from being the one who zal zij optreden. Eh, en dat eh, gebeurt in het eh, Pompstation in Amsterdam. Fabiana Dammers met The Girl You Love. Daarvoor Dead Man's Mouth van Catskills. En straks hebben we natuurlijk nog Vaderveugen met Peaceful Radio. Ik zeg tot volgende week. En we sluiten af met deze van onze vrienden van Alaska. Beetje een wat... Uh, psychedelisch nummer. Het is ook terug te vinden op Plea for Peace. Het laatste album van de mannen. En dit nummer dat heet Boy and Girl. Dag! Mercury boy. Let them clip your wings, I'll tell you where to go.